1 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het duurt nog enkele weken of maanden voordat de bewoners van de beschadigde Nijmeegse seniorenflat naar huis kunnen. Vrijdagochtend werden alle 71 appartementen ontruimd nadat in een cafetaria onder het gebouw brand was uitgebroken. De geëvacueerde bewoners kunnen ook voorlopig niet bij hun achtergelaten bezittingen. Bij de brand raakten negen mensen zwaar gewond. De kroongetuige in het passage-liquidatieproces, Fred Ros, is betrokken geweest bij de moord op Heineken ontvoerde Cor van Hout in 2003. Het tv-programma Brandpunt Reporter zegt dat dat blijkt uit het politiedossier. Ros heeft verklaard dat de opdracht voor de liquidatie van Willem Holleder kwam. Hij ontkent dat hij de liquidatie heeft uitgevoerd. Als de nieuwe informatie juist is, ondermijnt dat de geloofwaardigheid van Ros als kroongetuige. De Australische veiligheidsdiensten waren gewaarschuwd voor de man die in december een café in Sydney aanviel en 17 mensen gijzelde. Er waren 18 meldingen binnengekomen over teksten die de man op Facebook had geplaatst. In een overheidsrapport over het gijzelingsdrama staat dat de veiligheidsdiensten geen direct gevaar voor een aanslag zagen. Bij de gijzeling kwamen twee gijzelaars om en de gijzelnemer. De terreurgroep Islamitische Staat heeft een propagandavideo naar buiten gebracht. Daarin worden zeker 21 Koerdische persmerga's in kooien rondgereden door de Iraakse provincie Kirkuk. Daarna worden de strijders uit de kooien getrokken en in een rij voor IS-beulen geplaatst. Het is niet duidelijk wat er verder met de Koerden gebeurt. De video eindigt met een waarschuwing aan de Peshmerga's de strijd te staken. Het weer, op veel plaatsen zonnig, maar in het zuidoosten is het grijs. Het wordt 4 tot 7 graden. Later vanavond en vannacht regen en landinwaarts ook natte sneeuw... waarbij het even glad kan worden. Aan zee gaat het stormachtig waaien. Vanaf de tweede helft van de avond komen er langs de Westkunst... en rondom de Waddenzee en het IJsselmeer zware windstoten voor.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 I'm sharing a memory now. I hope that's how it stays. Now I'm deep inside love, I'm still breathing. She is holding 25 jaar. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Comfortable as I just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no. all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.